uur. Jampersen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal heeft de laatste oefenwedstrijd voor het EK gewonnen. In Enschede werd het 3-0 tegen Georgië. De doelpunten werden gemaakt door Depay, Weghorst en Gravenberg. Het EK begint komende vrijdag. Volgende week zondag is de eerste groepswedstrijd van Nederland tegen Oekraïne. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn volgens een prognose gewonnen door de CDU. Bij het sluiten van de stemlokalen om 6 uur stonden de christendemocraten op 35 procent. De rechtspopulistische AFD volgt met ruim 23 procent. De exit poll is een opsteken voor het CDU, die er niet goed voor staat in de landelijke peilingen. De verkiezingen in Sachsen-Anhalt zijn de laatste in Duitsland voor de landelijke parlementsverkiezingen in september. Paus Franciscus heeft geen excuses gemaakt voor de misstanden op scholen voor inheemse kinderen in Canada. Premier Trudeau had erom gevraagd nadat bij een voormalige katholieke kostschool de resten waren gevonden van 215 kinderen. De instelling werd in 1978 gesloten. De paus sprak van een schokkende vondst en riep katholieke en politieke autoriteiten op de zaak te onderzoeken. Canada bracht inheemse kinderen tot in de jaren 70 onder in christelijke kostscholen om ze te dwingen tot integratie. In de instellingen waren de leefomstandigheden slecht. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben een dochtertje gekregen. Het meisje heet Lilybeth Diana, met als roepnaam Lily. Het meisje is vrijdag geboren in Californië, waar het stel woont. Het is het tweede kind van Harry en Meghan na zoon Archie, die in 2019 werd geboren. Volgens een verklaring van het stel gaat het goed met moeder en dochter. Lilybeth is de achtste in de lijn van de Britse troonopvolging. Het weer droog en zonnig. In het oosten blijft het nog lang bewolkt. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken. Het wordt 17 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het is druk op de N9 Den Helder-Alkmaar tussen Schorel en Bergen.